glas leeg, de laatste wordt getapt. Een jukebox die plots zweeg. Het is de hoogste tijd, wordt er geroepen uit de hoek. De bonnen liggen klaar. Ach, mag ik vanavond poffen? Vraagt een man een stem. Betaal jij morgen maar.